het NOS-journaal. Het dodental door de paniek bij de Love Parade in Duisburg is opgelopen tot 18. 16 mensen stierven ter plekke en twee later in het ziekenhuis. Afgelopen middag kwamen mensen knel te zitten in een tunnel tussen het station en de enige ingang van het festivalterrein. Minstens 100 mensen raakten gewond. Hoeveel het er precies zijn is nog moeilijk te zeggen, omdat ze naar allerlei ziekenhuizen zijn vervoerd. De organisatie van de Love Parade was mogelijk niet goed voorbereid op de massale toeloop. Het terrein zou 500.000 mensen aan kunnen, maar er kwamen er ruim een miljoen. Toen de politie het terrein wilde afsluiten omdat het vol was, ging het mis. Bezoekers wilden toch naar binnen en zochten alternatieve routes. Om niet nog meer gedrang te veroorzaken werd besloten om het festival niet meteen af te breken. De Duitse president Wolf zegt ontzet te zijn over de tragedie in Duisburg. Hij sprak zijn medeleven uit met de nabestaanden en zei dat de oorzaak van de ramp tot op de bodem moet worden uitgezocht. De Russische premier Poetin heeft de spionnen ontmoet die begin deze maand de Verenigde Staten werden uitgezet. Hij heeft samen met hen liederen over Rusland gezongen. Er is niets bekendgemaakt waar de ontmoeting in Rusland plaatsvond. Volgens de premier hadden de spionnen in Amerika een zwaar leven. Ze moesten jarenlang voor hun vaderland doen wat hen werd opgedragen... zonder dat ze konden rekenen op diplomatieke immuniteit, zei Poetin.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 comes swift.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 twins, so sing the same.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 can barely breathe when you're with them. You meet, and neither one of you even know it hit them. Got that warm, fuzzy feeling, get them chills. Used to get them, now you're getting fucking sick of looking at them. You swore you'd never hit them, never do nothing to hurt them. Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit them. 才能明白。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 and there's a lot second in the sunshine.